Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op meerdere stranden is gisteravond gevochten. In Zandvoort was het eerst warm en gezellig. Toen sloeg de sfeer ineens om. Groepen jongeren waren betrokken bij vechtpartijen. Tientallen agenten bliezen het feestje af. Een iemand werd opgepakt. Ook in Noordwijk was het onrustig. Een paar honderd mensen stonden te feesten op het strand. Drankje in de hand, lachgas erbij. S'avonds laat werd iedereen door de politie naar huis gestuurd. Nog steeds zijn niet alle coronaprikken netjes in het RIVM-systeem beland. Het gaat om vaccinaties van de GGD, maar ook om prikken die bij huisartsen en zorginstellingen zijn gezet. Volgens de GGD is er een file van gegevens ontstaan, omdat er nu flink wordt doorgeprikt. Daarbovenop kwam nog een ICT-storing. Ze zeggen allemaal dat je je geen zorgen hoeft te maken over je coronapaspoort. Italië is als eerste land door naar de achtste finales op het EK. In Rome wonnen de Italianen met 3-0 van Zwitserland. Uithaal nog, ja, dat is eh, de derde van Italië. Nog net in de 88ste minuut. En het is Immobile die zijn doelpunt toch eh, te pakken heeft. Voor Turkije is er minder goed nieuws. Dat land is zo goed als uitgeschakeld. Het verloor gisteren zijn tweede wedstrijd. Vanavond moet Oranje natuurlijk weer aan de bak. Dan spelen we om 9 uur tegen Oostenrijk. In meerdere straten in Den Haag klonk het gisteravond zo. Tientallen brandkranen werden opengedraaid. Dat is een soort traditie daar bij warm weer. Lekker even afkoelen onder de straal. Niet iedereen was daar blij mee. Mensen in de wijk Duindorp kregen geen water meer uit de kraan. Vorig jaar waren de politie en het waterbedrijf hartstikke druk met alle opengedraaide kranen. Daar baalden ze zo van dat ze aangifte deden. Het weer, overal zonnig vandaag. Het wordt snel warm, sterker nog, bijna overal tropisch. 29 tot 35 graden vanmiddag. Later op de dag vanuit het zuiden kans op onweer. ZFM, verkeersupdate.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 forecast, you know it's goodbye. God, you see that's why we're dashing our seconds. als als bij je pueda elevar el large la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. que quiero comerte todo eso completo.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 150 strandgangers hebben gisteravond gevochten op het strand van Zandvoort. Zeker drie mensen raakten gewond. Ook in Noordwijk was het onrustig. In Den Haag zijn in verschillende wijken gisteravond tientallen brandkranen opengedraaid. China heeft drie ruimtevaarders vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze gaan voor drie maanden naar het Chinese ruimtestation en ook gaan ze ruimtewandelingen maken. En onderzoekers van het LUMC in Leiden hebben een nieuwe behandeling gevonden tegen zware hoofdpijnaanvallen. De achterhoofdzenuw wordt geprikkeld met een klein apparaatje onder de hoofdhuid.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 I haven't seen the coast for so long. They got them here, but they're not the same. I never know. Know if I left too soon and too young. People there who taught me so much that they get old.